en dit is het nieuws van NOS op 3. Goedemiddag. Yes, good afternoon. De leiders van alle 32 NAVO-landen hebben in Den Haag afspraken gemaakt over het verhogen van hun defensiebudgetten naar 5%. En Amerika heeft in ruil daarvoor duidelijk gemaakt dat het achter artikel 5 blijft staan. Dat is de afspraak die zegt dat een aanval op één lid een aanval op alle leden is. NAVO-chef Mark Rutte gaf net een persconferentie. We are in this together. Committed to Article 5. And we are determined to stand firm. No one should doubt our capacity or determination should our security be challenged. De NAVO-leiders noemen Rusland de grootste bedreiging voor de NAVO. Het rechtergebouw van de Unie in Maastricht is besmeurd met rode verf. Ook zijn er meerdere teksten opgekalkt. Onder meer dat de universiteit mee zou betalen aan genocide in Palestina. Een woordvoerder noemt het vandalisme en zegt dat er aangifte is gedaan. Wie erachter zit is niet bekend. De Belgische kickbokser Jamal Ben Sadiq moet 20 maanden de gevangenis in. Ook het Hof van Beroep in België vindt hem schuldig aan oplichting en witwassen. Ook een vriend en een broer van Ben Sadiq werden veroordeeld. Hij is een van de werelds beste kickboksers uit het zwaargewicht. Hij vocht meerdere keren tegen Rico Verhoeven. En de brandweer op het Griekse eiland Chios heeft na drie dagen blussen flinke bosbranden daar onder controle. Er waren meer dan 100 brandweermensen voor nodig en dorpen op het eiland werden geëvacueerd. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken, zegt correspondent Thijs Kettenis. Alles wijst daarop omdat binnen anderhalf uur op drie verschillende plekken tegelijkertijd brand uitpakt. Dus dat is wel heel toevallig. Eh, volgens media is inmiddels één vrouw aangehouden ehm, die eh, op Chios werkt. Ze komt uit Georgië. Uh, zij is aangehouden omdat een collega had gezien gezien dat ze naar buiten eh, was gegaan en daar een eh, sigarettenpeuk had weggegooid. De vrouw heeft dat ook toegegeven. Ze zit nog vast. Het weer, mix van zon en wolken met de meeste wolken in het noorden. Gaat of 20 daar. En de meeste zon in het zuiden. Daar kan het 28 graden worden.